Het gaat om een bedrag van 300 miljoen euro voor beginnende wetenschappers... waarvan de unies vinden dat het niet geschrapt mag worden. De universiteiten in Tilburg en Nijmegen zijn de eerste die naar de rechter stappen... om dat teruggedraaid te krijgen. Pas op als je binnenkort naar het Verenigd Koninkrijk reist. Sinds kort heb je daar een speciaal document voor nodig. Maar een aantal bedrijven probeert mensen daarmee op te lichten, ziet de helpdesk? Nou, wat er mis mee is, is dat zij als een soort tussendienst eh, de dienst aanbieden om het aan te vragen. Terwijl mensen dat gewoon rechtstreeks kunnen doen eh, bij de partij waar ze ook eh, moeten zijn. En ja, dan worden er echt ontzettend hoge bedragen gevraagd. Mensen zijn wel honderden euro's kwijt voor iets wat maar ongeveer 12 euro kost. Het advies is om dat ETA-document alleen rechtstreeks bij de Britse overheid te kopen. En voetballiefhebbers hebben het misschien al wel gezien. Spelers van Ajax liepen afgelopen weekend tijdens de wedstrijd niet rond met het logo van hun sponsor, maar hadden een speciale boodschap op het shirt. Silence Social Hate stond er. De club wil daarmee aangeven dat ze harder gaan optreden tegen haatberichten op de socials. Middenvelder Kian Fitzjim kan erover meepraten. Ik heb altijd lang haar gehad, dus ehm, ja, vaak willen dan mensen zeggen van oh je lijkt op een meisje. En, ja, ik probeer het gewoon ehm, ja, geen aandacht te geven eigenlijk. Hij ging vandaag langs bij zijn oude basisschool om erover te vertellen. Deze kinderen vonden het leerzaam. Ja, eh, ik vond het wel heel interessant. Ik heb zelf nooit eh, online haat gekregen of zo, maar het was wel interessant om te weten. Best wel goede tips zijn zeg maar, dat je gaat delen met je vrienden. Omdat dan kan je het ook zeg maar, makkelijker maken. Ajax gaat AI inzetten om haatberichten sneller te verwijderen. Het weer zonnig bij 11 graden in het noorden en 17 in het zuiden. Morgen net zoiets, maar dan blijft het in het noorden bewolkt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen met een paar opvallende files. Op de A10 staat het behoorlijk vast, de ring van Amsterdam. Op de ring Noord heb je tussen de Koentunnel en Volendam 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam buiten Veldert. Daar heb je ook zo'n 10 minuten tijdverlies. De rechterrijstrook is dicht. Verder rijdt het nu langzaam op de A4 van Amsterdam naar Den Haag...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 Nederlandse universiteiten stappen naar de rechter om de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Volgens koepelorganisatie UNL gaat die bezuiniging van een half miljard in tegen eerdere afspraken. Eigenlijk zou er jaarlijks 300 miljoen euro worden vrijgemaakt voor onderzoeken. En dat bedrag wordt nu niet meer gehaald. Het Oekraïense leger heeft twee Chinese militairen gevangen genomen... die in het oosten van het land aan Russische zijde vochten. Oekraïne zegt dat er waarschijnlijk meer Chinezen vechten in het Russische leger. In de Dominicaanse Republiek zijn zeker 13 mensen omgekomen...